Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders roept Marokko op... om Nederlanders die daar vanwege de lockdown vastzitten te laten gaan. De organisatie heeft een open brief geschreven aan de Marokkaanse overheid. Er zit totaal geen beweging in de opstelling van Marokko, zegt het samenwerkingsverband... terwijl er ook chronisch zieken en zwakkere vrouwen vastzitten. Marokko geeft geen officiële verklaring over waarom de honderden Nederlanders niet weg mogen. Andere landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, mogen hun staatsburgers wel ophalen. In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 126 coronadoden geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM. Er zijn in totaal voor zover bekend 2800 mensen aan het virus overleden. Het aantal nieuwe besmettingsgevallen in Duitsland daalde voor de derde dag op rij. Het waren er vandaag bijna 300 minder dan gisteren. In totaal zijn nu 123.000 mensen positief getest. China heeft nieuwe maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen uit het buitenland een tweede coronagolf veroorzaken. Vandaag meldt Peking ruim 100 nieuwe gevallen, het hoogste aantal in een maand tijd. In bijna alle gevallen ging het om internationale reizigers. Daarom zijn in een provincie aan de grens met Rusland de grenscontroles aangescherpt. Reizigers moeten daar vier weken in quarantaine. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker zes doden gevallen door tornado's. Ook raakten honderden woningen beschadigd. In de buurstaat Louisiana veroorzaakte het extreme weer op een vliegveld voor zeker 30 miljoen dollar schade aan vliegtuigen. Door de coronacrisis waren bij schuilkelders strenge maatregelen van kracht. Het weer, zon, wolkenvelden en een frisse noordenwind. In het zuiden is nog een bui en het wordt 8 tot 11 graden. Ook morgen nog kil, vanaf woensdag warmer met meer ruimte voor de zon.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 with the way my future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I stay locked up in my room. Locked up in my room. So day after day, I stay locked up in my room. Through the world outside my tears, my life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I stay locked up. I know I love you. I find it hard to see how you feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet. about things, believe it. I will always be there so you can tell me anything and I'll listen. tell me anything and I'll listen. I might even know what to say. Inside my face 此生。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 attention. Yeah, these are my only intentions. Yeah. Stay in the kitchen cooking up, catch your own bread.